naar Libanon. Oud-premier Julia Timoshenko hoofdstad Kiev hebben dat besloten. Timoshenko was in 2005 zeven maanden premier en van 2007 tot 2010. Vorig jaar verloor ze nip de presidentsverkiezingen van haar rivaal Janukovic, de huidige president. Zijn aanhangers zeggen dat Oekraïne 135 miljoen euro is kwijtgeraakt door het energiecontract dat Timoshenko heeft afgesloten met het Russische Gazprom. Timoshenko riskeert een gevangenisstraf van 7 tot 10 jaar. Het weer bewolkt en vrijwel overal droog. Ook in de ochtend bewolking, maar in de loop van de dag steeds meer zon. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. In China is opnieuw een vooraanstaande dissident vrijgelaten. Het is Hu Jia, die 3,5 jaar in de cel heeft gezeten... voor wat wordt genoemd aanzetten tot ondermijning van de staatsmacht. Volgens zijn vrouw is hij inmiddels weer thuis. Ze zei dat ze het niet aandurfde om hoe met de pers te laten praten. De vrijlating van Hu Jia komt vijf dagen na de onverwachte vrijlating van de kunstenaar en mensenrechtenactivist Ai Weiwei. Vrijlatingen hebben mogelijk te maken met het bezoek dat de Chinese premier Wen Jiabao aan Europa brengt. Het aantal mensen in de wereld met diabetes is de laatste 30 jaar meer dan verdubbeld. Dat concluderen Britse en Amerikaanse wetenschappers na onderzoek onder bijna 3 miljoen mensen in 200 landen. Hun bevindingen zijn gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet. Onderzoekers schatten dat er nu zo'n 350 miljoen mensen diabetes hebben tegen 153 miljoen in 1980. Volgens de onderzoekers hebben inwoners van Nederland, Frankrijk en Oostenrijk de laagste bloedsuikerspiegels ter wereld. De mensen met de hoogste bloedsuikerspiegels wonen in de VS, Spanje en Nieuw-Zeeland. Syrische ordentroepen hebben de afgelopen dag op verschillende plaatsen burgers doodgeschoten. Dat meldt een mensenrechtenorganisatie.